nieuws van 3 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Inbrekers keren relatief vaak terug naar dezelfde woningen. Het Verbond van Verzekeraars heeft berekend dat bij 1 op de 12 inbraakslachtoffers de inbreker terugkeert. Meestal al binnen een jaar. Volgens het verbond zijn huizen waarin al eens is ingebroken kwetsbaarder... omdat inbrekers er hun weg kunnen vinden en weten wat er te halen valt. De verzekeraars benadrukken daarom het belang van preventieve maatregelen tegen woninginbraken. Een 48-jarige man uit Limburg moet van de rechter in Duitsland 12 jaar de cel in. Hij reed begin dit jaar op de snelweg tussen Aken en Keulen tegen het verkeer in en botste op twee auto's en een vrachtwagen. Een echtpaar kwam daarbij om het leven. Justitie gaat ervan uit dat hij zelfmoord wilde plegen. De man zegt dat hij zich niets meer kan herinneren. De man die vorig jaar een tankstation langs de A12 bij Gouda binnenreed moet zes jaar de cel in. We zien station brandde volledig uit. Behalve de man zelf raakte niemand gewond. De man had eerst gezegd dat hij zelfmoord wilde plegen, maar trok die verklaring later weer in. Hij zegt nu dat hij onwel is geraakt, maar de rechtbank gelooft dat niet. De Tour de France van volgend jaar is niet op het lijf geschreven van Giro-winnaar Tom Dumoulin. Dat zegt zijn ploegleider in een eerste reactie op het parcours dat bekend is gemaakt. Er zitten te weinig tijdritkilometers in, vindt hij. Het staat nog niet vast dat Dumoulin meedoet. Hij zou ook weer voor de Ronde van Italië kunnen kiezen. Dat parcours wordt volgende maand bekendgemaakt. De lucht boven Nederland kleurt op dit moment oranje. Dat komt door stof uit de Sahara en asdeeltjes van de bosbranden in Portugal. Die worden meegevoerd door de harde wind. Omdat het zonlicht wordt gebroken door de stofdeeltjes... ontstaat er een oranje gloed in de lucht. Het weer, wolkenvelden, maar ook regelmatig zon. Het is 17 tot 20 graden. Morgen is het in het zuiden zonniger en op veel plaatsen is het een graadje warmer. Vanaf donderdag wordt het wisselvalliger en koeler. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A12 daarna richting Utrecht staat voor Zoetermeer nog een file met 10 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. Op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Knoop de Bresseplein en Knoop Ridderkerk een kwartier vertraging.